4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zijn in Libië actief om informatie te verzamelen voor luchtaanvallen. Dat schrijft de New York Times op basis van anonieme Amerikaanse overheidsfunctionarissen. De CIA-agenten moeten in kaart brengen waar de troepen van Gaddafi zich ophouden... en waar bijvoorbeeld munitiedepots staan. Ook leggen ze volgens de krant contact met Libische opstandelingen... om erachter te komen wie hun leiders zijn. President Obama heeft steeds gezegd dat er geen Amerikaanse grondtroepen naar Libië gaan... maar hij zou een paar weken geleden wel toestemming hebben gegeven voor de CIA-operatie. De VN-veiligheidsraad heeft in een resolutie een onmiddellijk einde geëist aan het geweld in Ivoorkust. Ook zijn sancties ingesteld tegen president Bakbo. Die bestaan uit een reisverbod voor hem, zijn vrouw en drie medewerkers. Ook financiële tegoeden zijn bevroren. De VN-veiligheidsraad roept alle partijen in Ivoorkust op het resultaat van de presidentsverkiezingen van eind november te respecteren. Presidentskandidaat Ouattara kreeg toen de meeste stemmen, maar Bakbo weigert op te stappen. Bij gevechten tussen aanhangers van beide rivalen zijn sindsdien honderden Ivorianen omgekomen. Gisteren veroverden Ouattara's aanhangers de hoofdstad Yamoussoukro. Engeland heeft een man uitgeleverd aan Nederland... voor de moord van 16 jaar geleden op een Eindhovens meisje. Dat is de stiefbroer van het slachtoffer. Het meisje, de 15-jarige Nicole van den Hurk, verdween in oktober 1995. Ze werd later doodgevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De stiefbroer zat in 1996 ook al even vast, maar kwam vrij wegens gebrek aan bewijs.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 起 d e m i c r a t e 的酒店为例。 Deze jongen die komt uit Wales. Gruff Rice. Hij doet me wat denken aan Elvis Costello op de een of andere manier. Maar dat is geen slechte vergelijking natuurlijk. Gruff Rice en wat je van hem hoorde heette Sensations in the Dark. Een eh, nieuwe single van deze nieuwe artiest. En daarmee ben je welkom bij derde uur de nacht. Vindt anders de Vader op Radio 1 met muziek van alle genres, van alle tijden en van eh, alle kanten. Komende uren ook weer een aantal eigen opnamen. Je kan bijvoorbeeld eh, gaan luisteren naar een opname van Chef's Special, een nieuwe Nederlandse band. En verder ook iets van Code B. <laughs> nou, hoe dat precies zit. <laughs> gisteren zag ik een foto van Maxima en Willem-Alexander... die op bezoek waren in Vietnam. Vietnam dat ineens in het nieuws was. In de jaren 70 was uh, Vietnam ook hot nieuws. Give me an F. Give me a U. Give me a C. Give me a K. It's that spell. It's that spell. It's that spell. It's that spell. It's that spell. All right. Help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray fate drop the bomb. Drop it on the Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. all gone. generals and let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds. The only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you blow them all the kingdom come. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee-wah. Come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. You could be the first ones on your block now. Your boy, come home in a box. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Hey, la da da da da da da. is Joe McDonald, augustus 1969, het Woodstock Festival... waar hij dit song I Feel I'm Fixing to Die wat weer gebaseerd is op Alexander's Ragtime Band... een oud eh, jazz- en Dixieland-nummer. Eh, uh, Country Joe McDonald, de man is eh, nog steeds als activist actief. Bezoek maar zijn website en dan vind je allerlei vrije teksten en informatie... Omtrent, omtrent datgene wat hem bezighoudt. In ieder geval in 69 hield hem de oorlog in Vietnam bezig... waar hij toen deze song overzong. Dit I Feel I'm Fixing to Die, wreck. van de December Decemberists and Down by the Water. Ik laat je zo dadelijk een eh, sketch horen tussen een moeder en haar zoon. De sketch begint in een eh, winkelcentrum waar de twee lopen te wandelen... en eindigt uiteindelijk eh, thuis, waarbij moeder in het huis zit... en zoonlief in het tuinhuisje. Nou, en waarom draai ik dat? Ehm, waarom laat ik dat horen? Nou, ik had, uh, kwam afgelopen dag dit bericht tegen. RTL 4 namelijk, die komt in het najaar met een nieuw tv-programma... onder de titel Wie trouwt mijn zoon? En in dat programma gaan moeders op zoek naar een geschikte partner voor hun zoon. RTL heeft dat eh, afgelopen dag laten weten. De tv-show die komt uit eh, Frankrijk, TF1. En daar was het volgens RTL een groot succes. En toen ik dat bericht las, toen moest ik meteen hieraan denken. Reuze gezellige theepot, Wat moeder. Wat nou een gezellige theepot? En zo lekker groot, hè? Lekker groot. Kan mama nog eens een kopje thee bij je komen drinken af en toe? Wat dan kom ik doen, hoor? Reken maar van yes. Ik reken maar van yes, moeder. Moest een keer gebeuren, hè? Mijn zoon Frank gaat het huis uit. Ik ga het huis uit. Ja. Moet ook, hè? Je mag ze niet te lang bij je houden, hè? Dat is tegen het leven, hè? Wat was, dat was, hè, Frank? Wat was, dat was, hè, moeder? Oh, we moeten nog een droogrek hebben. Je moet toch een eigen droogrek hebben? Een droogrek? Ja, je mag wel met je vuile was bij mannen komen. Moet zelf je hem de broeken liggen drogen, hoor. Huh? Oh, Even kijken, een droogrek. Een droogrek, moeder. Past goed zo. Eindelijk op mezelf. Ik hou ontzettend veel van mijn moeder. Maar toch wou ik wel eens dat zij iemand anders zijn moeder was. En daarom ga ik het ontzettend gezellig maken in mijn eigen huis. Ah. Stil ineens, hè? Hij zei nooit veel, Frank, maar dan zei ik gewoon wat... en dan had hij altijd zo'n lief antwoord, hè? is toch ineens een leegte. Maar ik kom vanavond gezellig eten... daarna kijken we naar nader Inzien samen naar de televisie. Ook jongens die zo nodig het huis uit moesten... zijn er ook niet bepaald gelukkiger van geworden, maar zo mag ik niet denken, dat weet ik wel. Zou hij al thee hebben gedronken? Oh, Frank, een kopje thee? Hé? Ik heb al een theepot. En ik wil geen thee drinken met mijn moeder. Ik wil in mijn eigen huis whisky zuipen met een lekkere vriendin. Een vriendin die van die kleine, geile sigaartjes rookt. Maar ik heb geen vriendin die kleine sigaartjes rookt. het eerste dat ik wil hebben, dat zijn gordijnen gordijn in mijn eigen huis. This Picture. Dat is de titel van een LP die in 1976 verscheen. Met daarop de stem en de liedjes van Andrew Gold. En dit was de grote hit single daaruit onder de titel Lonely Boy. En heb, misschien heb je opgelet, misschien heb je het gehoord. Er was ik nog een achtergrondkoortje bij. En in dat koortje zat onder andere Linda Ronstadt. En daarvoor hoorde je Kees van Koten en Wim de Bie als Carla en Frank van Putten uit de jaren 70. Nou nee, het is uit de jaren 90 geweest met de sketch Eigen Huis. En Kees van Koten en Wim de Bie, je hebt ze een paar weken eh, geleden kunnen zien... naar aanleiding van het feit dat de Boekenweek begon. Toen hadden ze weer een speciaal programma gemaakt... waarbij ze oud materiaal thematisch weer naar boven hadden gebracht. Maar er komt komend najaar ook weer iets van Van Cote en de Bie op de televisie. Dat zal dan een driedelige documentaire zijn. Hierin praat Koen Verbraak met de twee heren. En de gesprekken die zullen gelardeerd worden met allerlei fragmenten... die ze in het verleden hebben gemaakt voor hun simplistisch verbond. Keek op de weken Van Cooten en de Bie, noem maar op. Maar goed, dat is allemaal in het najaar. Kortom, iets om naar uit te kijken. Er is iets moois in het nieuwe televisieseizoen 2010. Of liever gezegd 2011, 2012 met Van Koten en de Bie. Eh, dat was de man voor het orkest, de dirigent. En hebben geleden Paul Enka in een hit die hij in 1959 had. Paul Enka en Lonely Boy. Vorige uur draaide ik hier in de Nacht in Danders de Vader op Radio 1... een opname van de band Handsome Poets. Er is nog een Nederlandse band die bijzonder interessant is. Die komen uit Haarlem, de jongens van Chef Special. Maybe still hope for my burned down soul, but then again How's it so? I gotta sing up in my mouth. Yo, down I go. Nobody here to judge me though. Nobody here to stop me, no. -oh. Walking down the road with my megaphone, my pants down low, my big hat on, and yo. Notice I've been flown on these roads for a long time. Notice I've been throwing shorts as I go by. We were so fine, you would hold me in the night. And if there be a one-way ticket to those days, I'ma jump up, go get it and go away. Yes, I go away if you don't hold me in the night. You keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. You think it was there to deliver if there ain't no one around, and if there's no one here to give you what you lost and haven't found. Well, then it's clear to me why you and me is fell in love with sound. track. Cause yo, this is what you get, man. That this is a track. I don't give a damn if you thinking it's waxy yo, light up another one, people are sleeping. Light up another one, people are dreaming. Light up another one, nobody sees. Light up another one. You keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. You're thinking, what's that to deliver? If there instead of scribbling. Uit Den Haag komen ze en ze hebben net een nieuwe cd afgeleverd. En die cd heeft als titel One for the Misses. En op die cd deze single Scribblen. Wat je hoorde was niet de opname die je kan vinden op eh, het album... maar de opname die werd gemaakt 17 maart jongensleden in het ochtendprogramma op Radio 3 van collega Geel Belen. Collega's van Radio 2 die hebben op dit moment eh, een week waarin je elke dag een ander decennium hoort. Daar waar het gaat om 50 jaar popmuziek. Afgelopen maandag werden de jaren 60 belicht en vrijdag, hm, dat is dus uh, morgen, dan eindigt de week met de zeros, de zeroties, <laughs> de jaren nul. Ik laat je in eh, ruim 20 minuten tijd ook een sumier overzicht horen van 50 jaar popmuziek. En dan beginnen we met de jaren 60. De Rooftop Singers en ik eindig met de Red Hot Chili Peppers. J'ai long me montre son visage. die Peppers. En als ik dit hoor, ja, dan... Ik weet niet meer, dan moet ik toch op een of andere manier aan Nowhere Man van de Beatles denken. Ook geen slechte vergelijking trouwens. Maar de Red Hot Chili Peppers die maakten dit in 2002, de Zappers Song, de titel daarvan. En het is te vinden op de achtste cd, het achtste album dat de Red Hot Chili Peppers maakten. By the way, je hoorde in ruim 20 minuten 50 jaar popmuziek in een notendop. We eindigden met 2002, daarvoor had je 1997 de stem van Björk, Bachelor Red... Uit 1986 kwam een track van de LP Mooi en Onverslijdbaar. Henk Temming, zijn stem was te horen. Het complete goede doel en alles geprobeerd. De Franse bijdrage die was van Veronique Sanson uit 1972, Amoureuse. En het Amoureuse is in een Engelstalige versie ook nog bekend geworden door Kiki Dee. En we begonnen deze notendop. Dit overzicht van 50 jaar popmuziek in een notendop. Met de Rooftop Singers. Die hadden in 1962 een hit met de Walk Right In. Kijk je wel eens televisie, dan ontkom je er niet aan om af en toe ook eh, geconfronteerd te worden met televisiereclame. Sommige televisiereclames die kan je wel afschieten, dan kan je wel een baksteen door... Eh, de beeldbuis gooien of door je flatscreen. En af en toe zijn er ook hele mooie, goed verzorgde reclames. Eh, autoreclames zijn bijvoorbeeld eh, wel aardig verzorgd. Volvo bijvoorbeeld, die maakt dan weer gebruik niet van Zweedse muziek... maar van Argentijnse versie niet slechts 30 seconden die je krijgt... als je de reclame ziet van de Zwitserse autofabrikant Jorda Astor Piazzola met de Libertango. Ook bekend geworden als Strange, I've Seen That Face Before van Grace Jones. En deze stem die heb ik eerder gehoord. Stem uit Tilburg. show dat is een mooi liedje. En dat staat niet op de jongste cd, Good Life. Nee, het staat wel op een eh, speciale EP, een uh, singeltje met vier nummers erop. Daar vind je ook de nieuwe single trouwens van eh, Jacqueline Grovaert met Alan Clark, Wherever I Go. En een van die vier nummers, dat is dan dit wonderschone Here to Let You Know. Jacqueline Grovaert, de Tilburgse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 made it home.